Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Turner Jurie van Gelder is terug in Nederland. Ze landde rond de middaguur op Schiphol. Van Gelder werd weggestuurd van de Spelen in Rio... omdat hij alcohol had gedronken buiten het Olympisch dorp. Hij wil zijn gedwongen vertrek in besloten kring verwerken... en komt daarna met een verklaring. Als zich plaats voor de finale van het onderdeel ringen. De Turner werd in het verleden al eens geschorst voor cocaïnegebruik. PvdA-leider Samsom wil dat het kabinet maatregelen neemt om de koopkracht van ouderen volgend jaar te verbeteren. Volgens de laatste cijfers van het CPB hebben vooral ouderen en mensen met een uitkering volgend jaar minder te besteden. Wat de PvdA betreft kunnen deze cijfers niet de uitkomst zijn op Prinsjesdag, zegt Samsom. Premier Rutte zei eerder al dat het kabinet gaat kijken naar het inkomen van ouderen. In heel Pakistan hebben advocaten het werk neergelegd vanwege een aanslag waarbij gisteren tientallen collega's omkwamen. De dader blies zichzelf op bij een groep advocaten die bij een ziekenhuis stonden in de stad Quetta. 70 mensen kwamen om, onder wie 60 strafpleiters. Ze zeggen dat ze doelwit zijn omdat ze zich uitspreken voor mensenrechten en democratie. Meerdere terreurgroepen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De man uit Raamsdonksfeer moet zeven jaar de cel in voor het doden van zijn huisgenoot. Dat is twee jaar minder dan justitie had geëist. De dader en de slachtoffer waren drugsgebruikers die geregeld ruzie hadden. Volgens de advocaat van de dader terroriseerde het slachtoffer het leven van zijn cliënt. Hij werd mishandeld, bedreigd en bankrekeningen werden geplunderd. De man sloeg zijn huisgenoot in oktober dood.